9 uur. Krol met het NOS Journaal. Op veel praktijkscholen hebben leerlingen dit jaar voor het eerst een diploma gekregen... aan het eind van hun opleiding, in plaats van een certificaat. Eind vorig jaar maakte minister Slop bekend dat hij wettelijk gaat regelen... dat uiteindelijk alle leerlingen in het praktijkonderwijs een diploma krijgen... net zoals andere middelbare scholieren. Astrid Holleder is blij dat er eindelijk gerechtigheid is... na de veroordeling van haar broer gisteren tot levenslang... Maar ze vindt het ook verdrietig dat ze geen andere keuze had... dan hem aan justitie uit te leveren, zegt ze... in een telefonisch interview met de NOS. De 53-jarige Astrid Holleder wordt nog steeds beveiligd. Ze verwacht dat haar broer er alles aan zal doen om wraak te nemen. Ze is teleurgesteld dat Willem Holleder zegt dat de rechtbank er niets van heeft begrepen... en in beroep gaat tegen de uitspraak. Het zou zo fijn zijn als hij één keer sorry zei, zegt ze. Milieuorganisaties blijven boos na de Schipholbrief van minister van Nieuwenhuizen. Daarin kondigt ze aan dat Schiphol de komende jaren met 40.000 vluchten mag groeien. Tot 540.000 starts en landingen per jaar. Voorwaarde is wel dat de geluidszinder afneemt, maar niet duidelijk is met hoeveel. Greenpeace noemt dat belachelijk en zegt dat er sprake zou moeten zijn van krimp van Schiphol. Volgens Natuur en Milieu stelt het klimaat harde grenzen aan de groei van de luchtvaart en moet het kabinet aansturen op een absolute daling van de CO2-uitstoot. En de WK-finale van de Oranje Vrouwen tegen de VS zondag is in verschillende steden op grote schermen te zien. Zo kan in Utrecht en in Rotterdam in de buitenlucht worden gekeken. Onder meer Amsterdam, Eindhoven en Den Haag hebben geen toestemming gegeven voor grote schermen in de buitenlucht.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 sos una princesa bien mala, atraviesa con esa hermosura de pies a cabeza. date la vuelta, mami. Suéltate el pelo conmigo. Date la vuelta, mami. tan perfecta que bien te ves. Qué bien te Ven date la vuelta por mí otra vez.